Femke met het NOS-journaal. De separatisten in Oekraïne tanks en andere militaire voertuigen gestuurd. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou om onder andere T-64-tanks gaan. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times is dat een tank die niet meer door de Russen wordt gebruikt. Maar heeft Rusland die tanks nog wel in de loodsen van het leger staan. De Oekraïense minister Avakov zei eerder deze week dat de Russische tanks Oekraïne waren binnengetrokken. Rusland heeft dat ontkent. Het Nederlands elftal is het WK uitstekend begonnen. In Salvador werd regerend wereldkampioen Spanje met 5-1 verslagen. Oranje kwam na een half uur op achterstand door een penalty die Savi Alonso benutte. En vlak voor rust maakte Van Persie er met een bijzondere kopbal de gelijkmaker van. In de tweede helft zette Robben Nederland op voorsprong, maakte de Vrij er 3-1 van en scoorde Van Persie zijn tweede doelpunt. Kort nadat Robben de aanvoerdersband had overgenomen van Van Persie, maakte ook Robben zijn tweede goal. Nederland was uitzinnig van vreugde na de overwinning. Velen hadden het niet verwacht. Op het Museumplein in Amsterdam waren voetbalfans door het dolle heen. Volgens de organisatie waren er 15.000 mensen op het Museumplein. En ook in andere steden in Nederland werd de overwinning gevierd. Zoals in Den Haag op het Jonkbloedplein. Op dat plein zijn geregeld rellen geweest na de wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar volgens de politie is het er nu rustig. Duikers hebben het lichaam van de vermiste Hagenaar gevonden op de bodem van de recreatieplas de Vlietlanden bij Leidsendam. Bij de zoektocht is een sonarboot van Defensie ingezet. De duiker werd sinds donderdagavond vermist. Zijn boot was omgeslagen. In de boot zaten nog drie mensen, die konden zwemmend de kant bereiken. Amerika kijkt serieus naar de mogelijkheid van luchtaanvallen op de strijders van ISIS in Irak. Dat meldt The Guardian op basis van bronnen in Washington. Die aanvallen zouden ook op Syrisch grondgebied kunnen zijn, want daar is ISIS ook actief. President Obama zei vanavond dat Irak vooral zelf de problemen moet oplossen, maar dat hij wel hulp wil bieden. Het weer, bewolkt en een bui.